Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Estland gaat zes raketsystemen kopen van de Verenigde Staten. De regering in Tallinn trekt daar 200 miljoen dollar voor uit. Nooit eerder deed Estland zo'n grote defensieaankoop. Het gaat om zes HIMARS raketsystemen... en daarnaast munitie, trainingen, onderhoud en communicatiemiddelen. Estland wil niet zeggen hoeveel raketten er worden aangeschaft... maar wel dat ze doelen tot op 300 kilometer afstand kunnen raken. De eerste systemen worden in 2020 2024 geleverd. Ook Oekraïne gebruikt HIMARS. Die blijken van groot belang voor de verdediging... omdat ze doelen ver achter de frontlinie kunnen raken. Het British Museum heeft in het geheim gesprekken gevoerd met Griekenland... over de toekomst van de wereldberoemde Parthenon-sculpturen. Die gesprekken zouden nu in een vergevorderd stadium zijn. De marmeren beelden komen uit de tempel op de Acropolis in Athene. Ongeveer de helft is nog in Griekenland. De andere helft staat in het museum in Londen. Griekenland probeert de kunst al tientallen jaren terug te krijgen. Als mogelijke oplossing wordt genoemd dat in ruil voor teruggave... het British Museum Griekse topstukken in bruikleen krijgt... die anders Griekenland nooit verlaten. De Argentijnse voetbalelftal kijkt uit naar het duel tegen Nederland aanstaande vrijdag. Het wordt een moeilijke, maar mooie wedstrijd, zeiden sterspeler Messi en bondscoach Scaloni tegen de pers. Argentinië plaatste zich gisteravond voor de kwartfinales door Australië met 2-1 te verslaan. Smiddags won Nederland van de Verenigde Staten. Volgens Messi speelt Oranje erg goed. Scaloni zei dat de Nederlanders misschien niet zo schitteren als in het verleden... maar dat duidelijk is waar ze mee bezig zijn. Verder vertelde de Argentijnse coach dat hij als jonge speler al een bewonderaar was van Louis van Gaal...